Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Buiten bij een hotel in Rijswijk bij Den Haag is iemand doodgeschoten. De eigenaar van het hotel zegt tegen Omroep West dat rond kwart voor zes... een gast van dichtbij onder vuur werd genomen. Het is door camera's vastgelegd. De dader zou daarna een park zijn ingerend. De politie in Rijswijk is nog op zoek naar de schutter. Wie het slachtoffer is, is niet bekend. Winkelketen Blokker, die eind vorig jaar failliet ging... wil opnieuw winkels openen in Nederland. Dat bevestigen bronnen aan de NOS. Enkele leveranciers zeggen dat zij in gesprek zijn met de eigenaar van de nieuwe Blokker. Wanneer de winkels open zullen gaan en om hoeveel vestigingen het gaat... kunnen zij niet vertellen. RTL Nieuws spreekt van 30 tot 40 winkels. Blokker werd in november failliet verklaard. De schulden van het bedrijf aan een geldschieter, de Belastingdienst en leveranciers waren te ver opgelopen. En ook de omzet van de winkels viel tegen. In Duitsland is ophef ontstaan over de Russische ambassadeur. Die is van plan de komende herdenkingen van het eind van de Tweede Wereldoorlog bij te wonen. Zonder uitnodiging, want de Duitse regering heeft organisatoren opgeroepen Rusland uit te sluiten van herdenkingen. Duitsland denkt dat de Russen de herdenkingen willen misbruiken... om de aanvalsoorlog tegen Oekraïne te rechtvaardigen. 80 jaar geleden speelden de Russen een belangrijke rol in het beëindigen van de Tweede Wereldoorlog. Maar Duitsland wil niet dat Rusland daar nu mee gaat pronken. Eredivisie-topscorer Sam Stijn gaat naar Feyenoord. De Rotterdamse club heeft een akkoord bereikt met FC Twente... waar Stijn onlangs nog zijn contract verlengde. Feyenoord betaalt naar verluid tussen de 10 en 13 miljoen euro voor de aanvallende middenvelder. Daarmee is Stijn de duurste aankoop ooit in Rotterdam. Het weer, vanavond helder en nog lang warm. Vannacht koelt het af tot een graad of 13. Morgen weer veel zon en dan 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Dit is Bianca Damink van de ANWB.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 Dit nummer van Bad Luck Baby, Never Happened With You. En ook deze band is geselecteerd voor de popronde van 2025. Dus het wordt een heet najaar uh, wat, wat dat gaat. En ja, die band die ken ik dus ook al, al een lange tijd. dat is begonnen in 2024. Toen ene Cheyenne Howell van High on Chai eh, besloot om eh, deze band de support te laten doen. Terwijl zij eh, als High on Chai de support hebben gedaan bij Bad Luck Baby. En dat is ook weer een leukigheidje. Want eerder dit jaar stonden beide bands in C-punt aangevuld met Lorem Ipsum. En dat heeft ook weer een reden, want Cat Harry Van en Michel Tuip van Lorem Ipsum... die kennen elkaar ook al de nodige tijd. Ehm, ja, dus als al omgeschieden. Lorem Ipsum heeft al een popronde achter de rug. Maar Bad Luck Baby gaat het dus nog doen. En als we het dan toch over Lorem Ipsum hebben... Eh, want eh, die mensen die uh, toch beide bands willen zien... die kunnen dat doen. Op 17 mei spelen ze alle twee in Sinatol. En dan zal Lorem Ipsum ongetwijfeld dit nummer ook laten horen. Leave everything you see. The start of a new breed. I'm back on my two bare feet. They acquire a sigh of relief. we settle down, a strong wind will carry us. majestueus klinkt dit nummer Black Clouds van One Clueless Friend. Ik zeg het nog één keer, One Clueless Friend. Het heeft 11 jaar geduurd voordat er een opvolger is eh, gekomen van From the Sea. En ik heb het er wel eens eh, met eh, de eerder genoemde heer Kees Maarsen het er wel eens over gehad. dit is gewoon ja, bovenste plankwerk. En ik heb al eerlijk gezegd tegen Dick Kwakman, de frontman van de band van eh, One Clueless Friend gezegd... nou, als ik vijf sterren mocht uitdelen... dan deed ik dat wel bij dit album. Eh, want eh, dit zit zo verschrikkelijk goed in elkaar... dat we besloten hebben om hier vier tracks van, van te laten horen. Dit is trackje nummer twee van dat album... het album dat heet A State of Being. Ontknoop het goed in je oren. Daarvoor hoorde je trouwens ook iets met een uh, Volendamse link. Nou, sterker nog, de band komt uit Volendam en dat is Lorem Ipsum. Eh, en Dick Bakman, ja, dat is eh, onmiskenbaar een, iemand, een lid van de Peer Songwriters Guild. We gaan eh, weer verder, want we hebben nog veel te doen. En dus ook de muziek, want dit hebben we al eens eerder laten horen. Emma, Dani. We're so wrong I find myself made couldn't I knew that en de Wiseman. En achter Rol. en de Wiseman zit bijvoorbeeld de frontman Raoul Wijsma. Daar heb je natuurlijk al de link met de naam van de band. En dit is een single die morgen uitkomt. Ik heb eh, geen afberichten van Raoul. Ik, eh, ik heb het erop gewaagd om deze single eh, al te laten horen. Ehm, waar gaat dit over? Het is een popsong over aantrekken en afstoten in de liefde. Romantisch en melodisch, moet ik zeggen. Met een knipoog naar de boybands van de jaren 90. Dat is zo'n beetje eh, het kort wat het eh, behelst. Daarvoor hoorde je trouwens Emma Dani met Inaf is Inaf. En achter Emma Dani schuilt Emma Immerzeel. En die woont hier echt in de buurt. Want die komt uit Overveen. Want die schijnt daar te wonen. Dus eh, dat is dus echt letterlijk om de hoek. <laughs> kan je bijna zeggen. Dit hebben we ook eh, vorige week eh, niet mogen laten horen. Iris L. en Backseat. fire nummers achter elkaar. En dat waren we volgens Iris Elbit. met Backseat. Malve samen met Jaro. En dat nummer dat komt van de gelijknamige nummer. Wat zeg ik? Eh, gelijknamige EP Division. We hebben de titelsong eh, laten horen. En deze man, die kennen we ook. Want die was twee weken geleden hier in deze studio. Heimat met Horizon. En dat komt van Echoes of Solace. En Hauk Heimat is geselecteerd voor de popronde. Dus we hebben zelfs nog een tweede eh, die hier ooit eh, geweest is. Want Koos is ook eh, geweest. En er zit er nog eentje in deze uitzending die ook geweest is. Dit is Sweet Milk uit de Achterhoek. Stevig materiaal. I don't wanna lose you. for thinking to catch your breath. Seem to settle for the current situation. But you want more than that. How far would you go when there's no right or wrong? You've been waiting so long. Look how far you've come. It takes patience understand it. easy to keep the faith. Never stopped believing. Tell me how long you're gonna wait. It takes patience and understanding. tell you time twee nummers achter elkaar. Sweet Milk met I Don't Wanna Lose You. En hierachter, die hoor je nog een beetje weg hebben. Dat is Glitz. En die komen weer uit de buurt, want eh, die komen net boven het eh, kanaal uit. Want die eh, komen uit Wijk aan Zee. Fools Demise, zo heet het nummer. En je hoort het al goed. Zit er een beetje glamrock in? Ja, een beetje boel. het is een mix van Mut en heel duidelijk ook Queen. Dus eh, we hebben, er, wat, wat dat er gaat, eh, toch wel bands die eh, daar wel eer aan doen. Zoals The Cruise en de Dukes of Harlem. Die bijvoorbeeld een mix hebben van Springsteen en Meatloaf. Om maar even wat te noemen. Dus wat, wat dat er gaat, gaat dit gewoon vrolijk verder in dat gezelschap. weer tijd voor dames die wat te vertellen hebben. En deze Maria Arnoek, zeker. Found myself in rock and roll. that's. Uh... nieuwe muziek. Die hoor je hier bij ons in Alternative FM. Want dit is een single die komt morgen uit. En het zijn de winnaars van de Rob Akda Award van 2025. Ik heb het over Waterfront. En die band eh, mag 5 mei, dus komende maandag, beginnen op het hoofdpodium. Want dat is de prijs. En als het eh, net zo'n lot eh, beschoren is als Hunk, hun voorgangers in 2024 dan belooft het nog wat. Want Hunk heeft, eh, al, eh, staat al op de radar bij NPO 3FM. Eh, dus dat schiet al aardig op. Maria Arnoek hoorde je daarvoor met Found Myself in Rock and Roll. Nog meer nieuwe muziek, vrienden. Want dit is ook nieuw. En dit komt ook morgen uit. Eurydice en <laughs> natuurlijk hun nieuwe single Not My Monkey. boek eh, van eh, nieuwe muziek is nog niet op hoor. Dus eh, ik waarschuw je me vast. Want ook in het laatste uur komen daar ook nog een aantal nieuwe dingen voorbij. Zoals de nieuwe single van Solar Cycles. En bijvoorbeeld ook de nieuwe single van Pien met de Y. En daar gaan we ook over praten. En vooruitlopend op morgen Katmandu uh, met Pretty Little Lies. Want de EP-release show is dus morgen. Eh, de vraag is, wat heeft High on met Waterfront eh, gemeen? Nou, uh, eh, Shy en Howell speelt namelijk ook bij Waterfront mee. Dus die ga je zien op 5 mei. Maar dan wel als sessie sessiegitarist in dit verhaal. High on Shy met Get Him Out. En daarvoor hoorde je de nieuwe single van Eurydice en Not My Monkey. Die bent, die, komt morgen met die nieuwe single uit. Dan sluiten we dit tweede uur af. En dat doen we toch met een, eigenlijk best een hele goede single. En dat is... Kids on the Carpet van Kasper Baum. Het is alweer een tijdje terug, maar ik vond het uh, wel weer eens mooi om hier het tweede uur mee af eh, te sluiten. The kid on the carpet is a me home. the liberating ocean to colorful wrong. swirl of disappearing, silent winter time, floating on the carpet into a better life. All is in the drawings as things get in the way. The kid on the carpet, he draws a new day. He draws the yellow sunrise, draws into the night. Kid on the carpet, never asking why. Why? can do it, for he's never tried before. To fall into the unknown, find the treasures on the floor. And all it takes is courage, the urge to find out more.